uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Zuid-Holland onderhandelen vijf partijen over een nieuw provinciebestuur. De VVD, ChristenUnie SGP, GroenLinks, de PvdA en het CDA. Vorige maand werd duidelijk dat de grootste partij in Zuid-Holland... Forum voor Democratie niet meer meedoet. In de onderhandelingen met die partij onder leiding van informateur Wiegel... haakten verschillende partijen af... en daarom moesten de gesprekken in een andere combinatie opnieuw beginnen... Zuid-Holland is de enige provincie die na de verkiezingen van maart nog geen nieuw bestuur heeft. De wrakken van twee Nederlandse onderzeeboten die in de Tweede Wereldoorlog bij Maleisië zijn vergaan, zijn verdwenen. Van één onderzeeër zijn nog wat restanten teruggevonden, maar van de andere rest alleen nog een afdruk in de zeebodem. Dat bericht komt van een speciaal team van Nederlandse en Maleisische experts dat de wrakken moest onderzoeken Minister Bijleveld van Defensie zegt dat het bericht Defensie diep heeft geraakt. Omdat de wrakken ook de laatste rustplaats waren van de opvarenden van de onderzeeërs. De nabestaanden van die zeelieden zijn ingelicht over de verdwijning. Milieuorganisaties blijven boos na de Schiphol-brief van minister van Nieuwenhuizen. Greenpeace noemt het belachelijk dat Schiphol met 40.000 vluchten mag groeien... en zegt dat er sprake zou moeten zijn van krimp. Ook Natuur en Milieu vindt dat het klimaat harde grenzen stelt aan de groei van de luchtvaart... en dat het kabinet moet aansturen op minder CO2-uitstoot. En Chris Froome is ontslagen uit het Franse ziekenhuis... waar hij drie weken heeft gelegen... na zijn zware crash in de rittenkoers Criterium du Dauphiné. De Britse wielrenner gaat thuis verder revalideren... en komt dit seizoen niet meer in actie. Het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht een graad of 13...